like you made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 www.zfmzandvoort.nl mm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 trust in Cause you will 我。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 Op 15 november is er voor het laatst contact geweest met de duikboot. De kapitein meldde toen accuproblemen. In Japan is een datum bepaald voor het aftreden van keizer Akihito. 30 april 2019 mag hij stoppen, melden Japanse media. Een dag later volgt zijn zoon hem op. De 83-jarige Akihito maakte vorig jaar duidelijk dat hij wil aftreden. Dat was toen groot nieuws in Japan. De keizer blijft normaal gesproken aan tot zijn dood. Het wordt dan ook de eerste abdicatie van een Japanse keizer in bijna 200 jaar. Akihito wil stoppen omdat zijn gezondheid slecht is. In Honduras zijn de presidentsverkiezingen van zondag uitgelopen op rellen. Aanhangers van de oppositie gooiden met stenen op de politie. Die heeft op haar beurt traangas en waterkanonnen ingezet. In hoofdstad Tegucigalpa zijn twee agenten en twee demonstranten gewond geraakt. Het tellen van de stemmen in Honduras duurt al vier dagen. President Hernandez en zijn rivaal Nasrallah hebben allebei de overwinning opgeëist. Na bijna een jaar van onderzoek komt vandaag een rapport uit over het inkomen van ons staatshoofd. RTL Nieuws meldde vorig jaar dat de Oranjes financiële compensatie krijgen omdat ze vermogensbelasting betalen. Dat zou in de jaren 70 in het geheim zijn afgesproken met de premier destijds, Piet de Jong. De Oranjes zouden druk hebben uitgeoefend om meer geld van de overheid te krijgen. Premier Rutte vroeg vorig jaar aan drie historici om het uit te zoeken. En zij presenteren vanmiddag hun bevindingen. Het weer bewolkt met soms opklaringen. Temperatuur ligt tussen de plus 1 en min 3 graden. Lokaal